tafel duiken en zich vasthouden. Duizenden scholen, bedrijven en instellingen deden mee. Daarnaast hielden onder meer ziekenhuizen en hulpdiensten een grootschalige oefening. Het is de derde keer dat de oefening is gehouden. De autoriteiten willen dat de inwoners van Californië goed zijn voorbereid op een zware aardbeving. De staat ligt op een breuklijn en wetenschappers rekenen erop dat ze zich binnen 30 jaar een grote aardbeving zal voordoen met mogelijk 1800 doden en 50.000 gewonden. Het weer vanavond en vannacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe.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 Dus... Maar daarover straks natuurlijk gedurende deze uitzending veel meer. Want Haarlem, wat popmuziek betreft, leeft. het is toch wel eh, een beetje raar dat dit mijn laatste uitzending hier voor CFM wordt. Ik ga het zeker niet met radio stoppen, maar met dit programma ga ik helaas wel stoppen. En, ga je niet eh, met radio stoppen? Ik ga niet met radio stoppen. Dat zeg je net. Nou? Nee, dat had ik vorige week toen ook gezegd. Ah, van, maar die zeggen we het op het eten. ja, tuurlijk. Weet je, je moet altijd <laughs> eerlijk zijn op het eten. Ik vind radio maken heel leuk, maar eh, ik ga weg bij CFM door tijdgebrek. Helaas, helaas. Jullie moeten het doen met Marcus en Jaap. Maar, oh. dus jullie gaan het... Ik weet hier helemaal niks van. <laughs> <laughs> jullie gaan het eh, blonde, slechte en mooie gevaar gaan jullie het eh, missen, denk ik. Airborne. En daar gaat natuurlijk een nummertje over. Airborne. Ik ga lekker rocken vandaag. En we hebben ook nog een interview met Palalaka. Nee, nee, nee. Oh, met, sorry. met Ravolva we hebben draaien. wij... Eh, ik haal twee dingen door elkaar. We draaien straks iets van Palalaka. En we hebben interview met Ravolva. Die een EP-presentatie had. CD zelfs. CD, wauw. Hoor je dat nog eens? hebben leuke bandjes gehad in de studio. Waaronder ook het volgende bandje. Nou, die was alleen te gast. En dat was uh, Elrond de Animagus. De liedzanger van eh, Klopje Popje. En ze hadden ooit de Winston Popprijs gewonnen. Dit is de studio variant. Want we hebben ook nog een opname die we gehad hebben van eh, het patronaat. Toen ze optraden in de voorrondes van de Rob Akda Award. Maar luister zelf. Dit is de Shetel versie in de studio. Klopje popje. Ja. Shetu. Shetu. En dan denk je van, ja, ik, versta het niet. Nee, dat heeft ook eh, te maken met de oertaal waarin Elrond eh, op een gegeven moment zich in verdiept heeft. Eh, hij heeft iets met oermensen, die ook uitgezocht. En ja, op een gegeven moment is daar ook een taal, daar is, daar is hij ingedoken. En daar kwam dit zo'n beetje uit. En vrienden. Het was natuurlijk, uh, had het te maken met het recalcitrant dagblad. Zo eh, komen ze ook echt over in, eh, in den Londen. En dat is ook een beetje hun, hun credo eigenlijk. Hè? Een beetje recalcitrant, zich afzetten op de rest. Band die zo af en toe nog wel eens opduikt, maar dan heten ze iets, iets anders. Maar Gotcha kwam uit Haarlem, maar dit is nog, nog steeds uit Haarlem zelfs. Ze dan de Gotcha All-Star. De Gotcha All-Stars, yes. inderdaad. En dit, ik zit al dwars door het uh, intro heen. Words dan, and Music. Dan doen we het gewoon nog een keer, toch? Ja, draai het nog even een keer terug. Fijn. Zet hem even terug. <laughs> Words and Music from the Lowlands van Gotcha dus. Pleased to meet ya, I'm a funky creature. Respect giving up for the rock attack. Yeah. Respect giving up for Robado. Uh -huh. Respect giving up for the GO teacher. to meet you. I'm a funky creature. You know what I'm gonna do? You know what I'm gonna do? I'm gonna introduce the rock attack. Then ready to do what he has to do. Rock attack is in the house. Turn your inside out. T E N, a name you dream about. Don't beats in the back. Some rules and I get loose. Say a line that doesn't rhyme at all. Yes, yes, y'all. To the break of dawn. When I say stop, the beat is gone. I take a nip of cafe, nip off my blow, then I go solo on the micro. Again and again, tennis rocking up on the beat, speaking loud and clearly, do my things on time. Here I go again, funky dope maneuvers by a new band. Got your by seat, on a straight line. Level parallel with your brothers in business to crash your convention. I'm white blood is red. Words and music fit together like words and music. Can be the rhyme, some drums and a rap whenever slow and show and go, go in, so in, rock and roll on the links to make you swing. Stuck in the middle, we keep on going. Wanna know why? Well, there's more to bring. Brother tricks by road, Jesus drives, brother Roe is mean, and with mean, I mean. From Harlem, not from the capital, me is an MC, I control the microphone. I control the words, find a way out of your speakers or out of your new Yaml headphone style that's typical, but what the heck, we're typical anyway. Girl, put your body into it. Love, love. Yeah, it's the songs that we made. Some are fast, some are slow, but they all hitting hard like a dev truck. Times I get signs, all times when I pause to find a new. come up to show me that you're willing to rock the house, the house with, us. with, us. The climax is rising, we'll keep surprising, going high, putting suckers, in the, suckers in the dust. The boys in the back, the brother at my side, and ensuring that I won't go wrong. Words and music from Lover Mantan, Roberto Bro, and we'll always stay strong. Stepping in extra, but not giving a lesson, only showing what black and white can do. Got your crew to shiny and colorful like pieces of Joker Jazz shoe. Sneakers, no, not for me, I like the stick out of my direction cause they know what I'm gonna do. My rhyme shooter's loaded, the needle is ready. Time to put down the Toy Boy crew. But not only sucker that sucker that sucker whack. Uh, there's another thing I like to tell you. That if the sea keeps rising, we must swim or we drown. That is a big problem these days. Big holes in the skies, weak lungs, we're killing Mother Nature. six, seven, eight, nine, ten. Love a man, that is who I am. Words and music from the lowlands, a brand new track. From a brand new band. A revolution started, people were killed, they didn't want red. But now they are dead. The desert needs water, we're getting a lot of yes. Here we're all wet. But man, give me a scratch, but not with fresh, cause fresh is a stupid cliche. This one is about the line before, this one is about the line that I'm about to say. A whole lot of funk, blue soul, rock and roll string. I'm a poet. Wat is dit? Wat is dit toch een mooie band, hè, dames en heren. Hoho, <laughs> gotcha! Ja, ja. Even zweten, maar ja. Uiteindelijk hebben we dat dan opgelost. Maar goed, eh, we gaan eh, praten met eh, Pieter van Ravolva. En dat doen we niet zomaar, want er is ook een aanleiding voor geweest. Afgelopen vrijdag eh, was het eh, eh, zover dat de heren een cd-presentatie deden in het patronaat. En in het voorprogramma stond We Cook for Fire. Die hebben een gedenkwaardig optreden gehad hier ooit bij CFM in de studio. En mochten tegenwoordig ook helemaal geen bands meer uitnodigen. Nou, dat zal voor jullie denk ik dan een probleem worden. Goedenavond Pieter. Hi, goedenavond. Ja, ja jullie hadden vrijdag de cd-presentatie. Um, eh, dan ben ik even heel gauw de titel kwijt. Light Up in the Night, hè? Oh, light Up the Night, baby. Ja, ja. ja light Up the Night. Ik, eh, het was een spetterende eh, presentatie, dat sowieso. Maar even om, om tot dit eindresultaat te komen. daar ging nog wel even een tijdje overheen, denk ik. Ja, ja, ja, dat klopt. Ja, we hebben gewoon eh, alles in, eh, in eigen beheer moeten doen. En het is, ja, het is toch wel een volle, volle lengte album, zeg maar. Dus gewoon eh, tien nummers. Dus ja, dat betekent gewoon hele lange opnametijden en dergelijke om alles een beetje goed te krijgen. Dus we hebben er in totaal iets van een jaar aan gewerkt. Dus ja, dat is aardig lang. Maar ja, dan, dan heb je ook wat, wat je gewoon helemaal zelf hebt gedaan. Dus, dus, dus zodoende nou ja, het resultaat mag er ook eh, zijn, eerlijk gezegd. Uh, met heel veel eh, bloed, zweet en tranen, om het maar eens in andere Hazes termen te gebruiken. <laughs> ja, ja hoe gaat het eigenlijk met, met jullie op dit moment? Want ja, jullie hebben toch behoorlijk wat, wat zalen gespeeld inmiddels in de landen. Ja, ja, ja nee, dat klopt inderdaad. Ja, we spelen eigenlijk in de buurt en ook ver daarbuiten. Dus we zitten eigenlijk door echt wel heel Nederland eigenlijk. En eh, ja, we, of, of, we hebben dit jaar nu denk ik ongeveer 35, eh, 40 shows gehad. Ja. En we hebben er wel eh, een stuk of tien staan ook voor dit jaar. Dus ja, dat gaat gewoon erg lekker. Ik bedoel, we kunnen bijna elke week spelen. Ja. En ja, dat is ook wat we het liefste doen. We zijn gewoon een live band, dus ja, dat is perfect. Ja. wat mij opviel was op een gegeven moment ook bij de cd-presentatie... en ik heb het op de cd ook gehoord, akoestisch. Ja, dat klopt, ja. ja. Dat is uh, eigenlijk, ja, als ik jullie eh, in die korte tijd dat ik jullie eh, al gehoord heb, is het niet helemaal Des Ravolva's. nee, inderdaad. Nee, dat, dat is iets waar we zeg maar, later mee zijn begonnen. Mhm. En ja, kijk, wij vinden het onwijs belangrijk zelf om die, om die muziek gewoon heel variabel te houden, zeg maar. Dus gewoon alles mogelijk is. We staan mhm. echt overal voor open. En, eh, ja, en als je dan akoestisch gaat spelen, ja, dan kan je gewoon nog meer eh, dynamiek eh, aanbrengen zeg maar, in zo'n set. Hmm. En ook gewoon tussen nummers on onderling. Dus ik bedoel, kijk, harde muziek is alleen maar hard als je, als je het kunt vergelijken met wat zachtere stukken, zeg maar. Hmm. Dus ja, ik denk dat het alleen maar goed is voor ons. Dat, je gewoon, dat de hardere stukken er nog harder uitknallen. En dat daardoor juist ook zo'n subtiel akoestisch nummer er weer heel goed tussenuit kan komen. Ja. Eh, het is eh, erg dynamisch wat, eh, wat jullie ook op deze cd ook laten horen, wat, wat dat er gaat. merk je ook ja, met de optredens die jullie gedaan hebben, dat er toch wel ja, mensen zijn die zeggen van dit vreten wij wel? Ja, nee, zeker weten. Ja, we zien eigenlijk steeds meer mensen bij, bij steeds meer shows terug. Hmm. Kijk, in het begin eh, dan komen steeds je vrienden mee. En eh, ja, maar als je dan zo vaak gaat spelen, dan kunnen die ook niet altijd meer, eh, meer, meer, komen kijken natuurlijk. En dan, ja, dan is het gewoon heel fijn om steeds andere gezichten ook steeds terug te zien komen, zeg maar. En heeft de Rob Acta wordt er een beetje mee geholpen? Eh, ja, ook wel inderdaad. Ja, ja, want dat is toch een, eh, ja, dat is toch wel een wedstrijd met een vrij grote naam. En dan, eh, ja, dan zorg je er toch voor dat heel veel mensen je in één keer zien. Mhm. En ook sinds die wedstrijd inderdaad zijn er ook weer een paar, gewoon, ja, zijn er weer een paar fans bijgekomen, om het zo maar te zeggen. Ja, want de, voor, voor, even voor alle duidelijkheid, het was geloof ik niet het afgelopen jaar. Het was het jaar daarvoor geloof ik, toch? Ja, het was het jaar daarvoor al inderdaad. Met, met John Doe's Revenge uiteindelijk als winnaars. Ja, dat klopt. Ja, ja. Wij zijn toen eh, derde geworden. Oh ja. Maar die, uh, de, de boeker van het patronaat heeft ons toen meteen eh, neergezet als, een, als opener voor Stereo weer. En daar is later weer een andere show uitgekomen ook weer. Ja. Dus ja, dat zijn toch hele belangrijke optredens die, die, die je dan even, eventjes meepikt. Ja. En dat komt inderdaad voort uit die, uit, uit die wedstrijd. Ja. Eh, eigen beheer. Uh, er is, jullie hebben ook een aantal mensen bedankt. ik kom nog eh, zo dadelijk op, op degene die, die, dit, die het ook een beetje bekokstoofd heeft. Maar ik heb ook nog maar laten vertellen. jullie hebben ook Joost rondlopen. Die heeft een beetje enige visuele ervaring met ja, maken van films. Dus jullie hadden op een gegeven moment een videoclip geschoten geloof ik. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Ja. ja hij, hij, is echt een, een, een, creatieve geest, om het zo maar te zeggen. Mhm. En eh, ja, hij had er inderdaad al wat, wat eh, ervaring mee met, met film gewoon eh, schieten. Mhm. En toen heeft hij zelf op een gegeven moment een keer aan ons aangeboden van... ...joh, lijkt het jullie wat om een clip op te nemen? Nou, dat leek ook natuurlijk wel wat. Mhm. En dat hebben we dus gewoon zeg maar, tegelijk gedaan met het maken van het album ook. Dus nu is het album uit en is ook meteen die clip uit. En eh, ja, hij heeft het gewoon echt onwijs goed gedaan. hij heeft een hele crew eh, verzameld van een stuk of 30 man wel. En eh, ja, daarmee zijn we gewoon een paar dagen gaan schieten. En dat was echt, nou, het was echt gewoon onwijs leuk. Ja. En die, ja, die clip is daar het resultaat van. En die vind ik zelf ook erg leuk. Ja, dus, is, het zo dat, dat je daardoor de smaak te pakken hebt gekregen... en dat misschien Paul Verhoeven en dat soort jongens nu ook in de wachtrij staan... om te zeggen, nou, die Pieter die moeten we maar gaan strikken voor een film? <laughs> nou, la, laten we het hopen. Ik zou niet uh, afslaan in ieder geval. Dus, ja. Dus, <laughs> is flauwekul natuurlijk, maar <laughs> goed. Eh, nou, de andere, dat is Sean. De, ik denk dat die, die heeft behoorlijk zijn nek uitgestoken, geloof ik, hè, met dit hele verhaal. Ja, ja dat, dat, dat is absoluut zo. Ja. Ik bedoel, hij is zeg maar eerst begonnen met... Nou, hij was eerst gewoon fan, zeg maar. En toen is hij volgens is hij, shows voor ons gaan boeken. Ja. En dat is nu eigenlijk steeds meer, eh, ja, zijn takenpakket steeds meer, meer, meer uitgebreid tot hij nu gewoon een soort van algemene manager is. Ja. Dus ja, hij eh, regelt inderdaad een hele hoop dingen gewoon eh, om de muziek heen. Ja. En ja, zoals je al zei, wij doen alles in eigen beheer. Dus dan, ja, op, dan, dan, op een gegeven moment dan moet je gewoon alle berg werk gaan verdelen, zeg maar. Ja. En als je dat steeds binnen de bandleden zelf moet houden, dan, ja, dan, dan blijft er op een gegeven moment gewoon weinig tijd meer over voor andere dingen. Ja. Dus het is echt onwijs fijn dat we John eh, erbij hebben. Die, bedoel, die, eh, die zorgt ervoor dat we zoveel ons meer kunnen bezighouden met, eh, met de muziek zelf, zeg maar. En dat hij gewoon die dingen eromheen regelt. Ja. Dus ja, zo iemand heb je eigenlijk wel nodig ook gewoon om gewoon verder te komen. Ja. En eh, nou ja, wij hebben er een en we zijn er echt hartstikke blij mee. <laughs> ja, dat eh, kan ik me iets eh, bij voorstellen. Ehm, even voor de afronding. want van, vanavond, ja, ik, nou ja goed, we hebben voor de afronding vanavond hebben jullie een optreden in Café Storing. Ja, ja, ja, dat klopt, ja, in Haarlem. In Haarlem. Aanvang is? Uh, aanvang is 10 uur, geloof ik. Ja, nou, dan, eh, dan eh, de mensen die dus nu toevallig even zitten te luisteren, die weten dan meteen dus dat ze daar in Haarlem terecht kunnen bij Café Storing. Dat, dat, is vanavond, maar ook nog even een vraag. wat, wat is jullie verdere agenda dan nog? even kijken hoor, wij spelen 7 november, dan spelen wij bij V Radio, dat is een radiooptreden. Mm en dan 13 eh, november dan staan we in eh, Katwijk in de Skun. En dat is wel een leuk optreden, want dan openen wij voor eh, de Franse band de Inspector Clouseau. En dat is echt wel een hele coole band ook. Ja. Dus dat is een hele leuke. En dan 20 november dan spelen we weer op uh, Boelrock. Dat is een festivalletje in, in Nieuw-Vennep. Ja. Dus ook in de buurt. En 3 december dan staan we weer in het patronaat. En als je één plaat van je nieuwe cd mag kiezen om jezelf helemaal te promoten... Die gaan we dan draaien. Dan, eh, nou, dan zou ik Hard to Beat kiezen. Eh, Hard, to, beat? Ja, ja, ja. <laughs> Nou, eh, heel goed. Het is Hard to Beat hoor. Ja, hey, en Pieter, samen met je mannen, veel succes vanavond in KW Storing. Yo, hey, hartstikke bedankt. Oké. Hoi. doei. Shoulda let him know, shoulda let him know, shoulda let him know. Cause baby, marketing alternative. Rolling, not a good serial. uit Utrecht die Rage Against the Machine leerde spelen. Ja. Urban Dance Squad. Wow. Want die waren er uiteindelijk eerder als eh, de mannen van Zack de La Rocha. Inderdaad, ja. Kun je nagaan wie ze zijn beïnvloed. Het is alleen wat jammerlijk met deze bende afgelopen. Want eh, het eh, was zo dat René van Barneveld een beetje problemen kreeg met de platenindustrie. En ja, uh, eh, Root Boy is nogal een beetje eigenwijs aangelegd. Overigens, eh, vorige week hadden we een beetje het linkse moment. Nu hebben we het reformatorisch moment. Marilyn Manson in de uitvoering van Deepers Mode Personal Jesus. Het motorisch momentje gaat verder. Met een andere klassieker van de hoogste plank. Ze staan eh, in de Heineken Bierschuur eh, aankomende februari. Ik heb het natuurlijk over Skunk en Nancy. Die komt hierna met Selling Jesus. Want je hebt maar één reformatorisch momentje in je uitzending en die moet je pakken. Hier komt hij. Van het laatste eh, Greatest Hits album, daar komt hij vandaan, Smashes and Trashes. Dus voor stond hij er al. Bekend hoor. got you. Klassiekertje hoor dit. Jeumig. Skunk Nancy. We're selling Jesus again. Yeah. Ja, dat is nog eens muziek, hè ja? Nou, ik eh, moet je zeggen, toen jij eh, net een parteur van hoog had, had ik al de cd's van eh, Skunk Nancy in huis hoor. Dus het is niet zo dat dat nou iets is wat <laughs> jij helemaal ontdekt hebt. Dat heb ik namelijk ook al ontdekt. Wil je dan iets nieuws ontdekken? Nou ja, dit is volgens mij heel erg Duits, als ik het zo hoor. Nee, dit is Zuid-Afrikaans. Zuid-Afrikaans. Nou ja. Die antwoord. Doosdronk. Bate, bate, bate, bate, ossa. Ja, waar ik zo uit poesan. Doe ik moeder van geweest. Nike, ik en zijn Nike. Nike, Nike, fuck jou. Kom eens, kom maar, fuck het op. Gauw, kom baby's, kom Black. Zet trap, vat de fuck slag waar ik klap. Trap. Ah, shut up, you fucking bastard. Don't fuck around with the drunken master. Kick you, master. Og se nå vai danke, tanque. det tranche. tranke. Og selv om tranche. Pochi spuro, det tranke. Fuck Ik weet die look in je pocket. dat gaat? Fuck jou. Godvrouw, ik poes uit weg van jouw popblauw. Fuck jou. Hot. Je vuil fucking hot. Wist jij? Naks. Je naks. Kom eens los het. Fuck it. Drop het. Kom eens gaan zitten door het dorpen. Fucking bitch. Ah, ah. Oeh, fuck. Oeh. Are we just awful or we are the best band in the world? Zei eh, Ninja, zo heet de zanger. Die zei dat tegen een blad. Dit is die antwoord, doosdronk van een album. SOS. En nu gaan we door naar de editors en dan wordt het laatste plaatje voor dit uur. Ik zie jou in het allerlaatste uur van mij op ZFM. Dan gaan we eens echt knallen. Ik heb er zin in. Tot zo.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 Hij gaat de komende weken praten met de politieke partijen en wil, en wil ook om tafel met het planbureau en de Nationale Bank. Van der Lanotte noemt zijn opdracht bij voorbaat al de moeilijkste uit zijn politieke carrière. Er wordt in België al sinds juli onderhandeld over de vorming van een kabinet. Het is de bedoeling dat zeven partijen samen de regering gaan vormen, maar tot nu toe wilde dat niet lukken omdat ze het niet eens kunnen worden over de staatshervorming. In Frankrijk gaan de protesten tegen de pensioenhervorming door. De vakbonden hebben opgeroepen tot twee nieuwe actiedagen op 28 oktober en 1 november. Ze willen de druk opvoeren nu er morgen in de Senaat over de pensioenhervorming wordt gestemd. In Parijs demonstreerden vandaag duizenden scholieren en studenten tegen de regeringsplannen. De studentenbonden hadden daartoe opgeroepen. Ook in andere Franse steden waren protestacties. In Lyon raakten demonstranten slaags met de politie. President Sarkozy hoopt dat de acties afnemen als de Senaat de hervormingen morgen goedkeurt en morgen de herfstvakantie begint. In de Amerikaanse staat Californië is een grootschalige aardbevingsoefening gehouden, de Great California Shakeout. Bijna 8 miljoen mensen deden eraan mee. Toen de sirenes